Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De fractie van 50PLUS heeft in het torentje met premier Rutte en vicepremier Ascher... gepraat over de lastenverlichting van 5 miljard euro. Tijdens het gesprek zijn geen concrete afspraken gemaakt... maar volgens fractievoorzitter Krol is er meer dan aandachtig geluisterd naar zijn standpunt. 50PLUS wil dat 1 miljard euro wordt gebruikt voor het verhogen van de AOW. Verder wil de partij dat de pensioenuitkeringen worden verhoogd. De coalitiepartijen hebben in de Eerste Kamer de steun nodig van andere partijen voor een meerderheid. In Brussel is de vergadering begonnen van de ministers van Financiën van de Eurolanden. De nieuwe Griekse minister van Financiën is daar voor het eerst bij in zijn nieuwe functie. Ook premier Tsipras is aangeschoven. De Eurolanden verwachten nieuwe voorstellen van de Grieken over hoe ze de schuldencrisis willen aanpakken. Minister Dijsselbloem zei bij aankomst dat hij hoopt op een oplossing, maar hij denkt wel dat het moeilijk gaat worden. Aan het eind van de middag komen de regeringsleiders van de 19 Eurolanden bij elkaar. In Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland worden veendijken de komende tijd extra gecontroleerd. Volgens de Unie van Waterschappen is dat nodig om te kijken of de dijken door het droge weer niet scheuren en breken. Veendijken nemen water op als een spons en zijn daardoor stevig genoeg om rivierwater tegen te houden. Als de dijk te droog is, ontstaan er scheuren, waardoor de dijk kan schuiven of zelfs kan breken. Als bij een inspectie scheuren worden ontdekt, kan de dijk worden verstevigd met zandzakken. Het weer, af en toe zon, maar ook wat wolken. De kans op buien neemt toe, vooral in het oosten van het land. Daar kan het ook onweren. Het is 25 tot 29 graden. In het westen koelt het al af.